7 uur. Dit is Maud Schreurs met het NWS Journaal. De Tweede Kamer voelt er niets voor om extra geld aan Brussel te betalen... als compensatie voor de brexit. Als de Britten niet meer meedoen, scheelt dat de EU 13 miljard euro aan inkomsten. Nederland zou daardoor zo'n 750 miljoen euro moeten betalen. Maar bijna alle partijen in de Kamer zijn tegen een hogere Nederlandse bijdrage aan de EU. De Tweede Kamer maakt zich grote zorgen over de veiligheid van cliënten en medewerkers van psychiatrische kliniek De Woenselse Poort in Eindhoven. Volgens tientallen medewerkers en voormalig medewerkers, cliënten en advocaten wordt dit veroorzaakt door drugsgebruik, intimidatie, onvoldoende toezicht en liefdesrelaties tussen personeel en cliënten. Ze vinden de huidige situatie onhoudbaar en slaan groot alarm. De directie zou op de hoogte zijn van de problemen. Schoenenwinkelketen Bristol gaat de komende jaren 100 nieuwe filialen openen in de Benelux, waarvan 60 tot 70 in Nederland. Er zijn nu nog zo'n 120 Bristols in Nederland. De afgelopen tijd gingen veel winkelketens failliet, ook schoenenzaken zoals Capino en Schoenenreus. Maar met Bristol gaat het goed volgens het moederbedrijf. Ouders van 14 kinderen stellen de Nederlandse staat aansprakelijk voor de gevolgen van de inenting tegen de Mexicaanse griep. De kinderen kregen na de prik in 2009 de ernstige slaapziekte narcolepsie. Eén Vandaag meldt dat uit een onderzoek blijkt dat er een verband is tussen het vaccinatiemiddel en narcolepsie. In Rudesheim in het westen van Duitsland is een onderkomen voor asielzoekers onbewoonbaar geraakt door een brand. Die was aangestoken door een Syrische bewoner. De man probeerde zijn vrouw in brand te steken. Zij raakte zwaar gewond. De Syriër kwam zelf om het leven. Het weer nog vannacht helder. Het koelt flink af tot plaatselijk 8 graden. Morgen is het eerst vrij zonnig. In de loop van de dag meer bewolking. En in het noordwesten kan wat regen vallen. Het wordt 20 tot 25 graden. En dit was het... ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad nog langzaam rijden en stilstaan op de A1 Amsterdam-Amersfoort...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 Nog tot en met 8 uur. Je hoort nu Willy William met Paris. Dit nummer werd twee maanden geleden uitgebracht. En het eh, is toch echt een lekker nieuw nummer. Gaan we lekker luisteren dus naar Paris, Willy William. J'ai troqué ma voiture pour un vélo. Rouler sur ces rues pavées. Un air d'été sur la capitale, on était là là là. Quelques musiciens me donnaient la mélo. C'est ce qui faisait tout son charme. Quand je chante la la la la la la. Parce que moi je me balade dans Je J'aime me balade dans Paris. J'aime me pam pam pam Belki ama that. Drop a gas for the paper. Fly guy, pan paper. Pull up gas, everything will come up pretend in the cockpit. Oh. Till it up and let the follow of the chopstick. Oh. Chop, chop, met z'n allen op de chopstick. Maar rijd door, when the clock tikt. Pull up gas. Ik pull up in the car. Fast, linkerbak, gas. Man, de man. Ik pull up, pull up, gas. Pull up in the car.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 Van 2 tot en met 4 september is weer de Historic Grand Prix. Naast races van de historische eh, Pre-66 Grand Prix cars... wordt het publiek getrakteerd op de races eh, eh, van de Grand Prix Masters... met Formule 1-auto's in hun originele staat. Sportcars en historische GT's. Kijk voor meer informatie op www.harkmetdenc.nl eh, dit vindt zich natuurlijk plaats op het circuitpark Zandvoort aan de burgemeester Engelbertstraat 108. Tijdens deze dagen zult u ongetwijfeld uh, de weg, uh, op de weg mooiste historische bolides voorbij zien rijden. Maar op zaterdag 3 september van 7 tot half 10 is er een parade door het centrum van Zandvoort... waarbij tal van historische racewagens een mooie stoet zullen vormen. Het parcours globaal verloopt vanaf het circuit richting Van Spijkstraat, Burgemeester Engelbertstraat, Hogeweg, Oranjestraat en dan het centrum in. De Haltestraat wordt voor het verkeer afgesloten vanaf 6 uur. Op 3 september zal ook weer het muziek, eh, muziekfestival plaatsvinden in het dorp. Na afloop van de historic Grand Prix parade. Het muziekfestival zal beginnen rond 9 uur. Ja, en zoals ik in het eh, begin eh, van het programma ook al zei... is dat ik een eh, paar oude nummers ga draaien... die ik vroeger altijd echt heel lekker vond om naar te luisteren. En uh, daar is deze er een van. Takata van Takabro. De nuevo aquí Rodríguez Pati. Takata. Tacata. ¿Tú sabes qué cosa es el takata. ¿Te gusta el takata. A mí me gusta cuando las mamitas hacen takata. Takata, bro. Dale mamacita con tu takata. Dale mamacita, takata. mamacita con su tacata, dale mamacita, tacata, dale mamacita con su tacata, dale mamacita, tacata, dale mamacita con tu tacata, dale mamacita, tacata. Mira como dice mi tacata, que empiece la fiesta, tacata, la gente bailando el tacata, todo el mundo gritando, tacata, sube el volumen de tacata, mueve tu culito, tacata, también el pechito, tacata, romano esa pieza, tacata. Oye. Para la gente que le gusta esta cata, ahora digo ataca bro, ataca yo, es mío también.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 Ja, de tijd vliegt alweer voorbij. Dan beginnen we maar op nummer 5. Daar staat Bad Moms voor 12 jaar en ouder. Deze bleven op dezelfde plek. Dan gaan we naar nummer 4. Daar staat Huisdiergeheimen. Deze is voor 6 jaar en ouder. En deze is helaas alweer twee plekken gezakt. Dan op nummer 3. War Deze is voor 16 jaar en ouder en bleef hetzelfde. Dan op nummer 2. Ben Hart. 12 jaar en ouder, nieuw in de top 5, snelste stijger. En dan op nummer 1. Deze stond vorige week ook al op nummer 1. En dat is Suicide Squad voor 12 jaar en ouder. Ook deze bleef op dezelfde plek dus, zoals ik net al zei. Wij gaan nu naar Once in a While luisteren.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 Oh, come with me. de Chef Special met Amigo. Ik ga alvast eh, afscheid van jullie nemen. Ik ga jullie alvast zeggen tot volgende week. En je hoort zo nog Killen With Kindness. En ik ga afsluiten met weer zo'n oud nummer. Waar ik ook mee begon. Wat ik dus vroeger altijd een heel leuk nummer vond... Maar eerst wil je nu uh, Selena Gomez met Kill 'em With Kindness. fire met Killen With Kindness. Ja, en ik ga afsluiten met een eh, gouden oude van mij, wat ik vroeger altijd luisterde. En dat is in dit geval Ali B met Yes Air en Groupie Love. ik in de weg in de club met mijn ogen dicht Ik ben een ladykiller en ik heb mijn loop gericht Op al die dangers, willen van de mooiste chicks Oké, okay, keizer zo Ik loop wel scheef, maar ik blijf zo heet Als ik je verleid, dan ga jij zo mee Alleen ben je weer een meid de zijn dossier uit de als ze chill in de tent Niet bij te houden, die shit gaat te ver Vip in de bag met wat chicks en wat cash En de DJ draait weer een hitje, die bang.